Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zoektocht naar de vermiste Milan heeft ook vandaag niets opgeleverd. De jongen van 16 wordt sinds donderdag vermist. Milan komt uit Oekraïne, heeft een verstandelijke beperking en kan moeilijk praten. Hij is voor het laatst gezien in Heemskerk. Volgens de politie is hij mogelijk richting Velsen Noord gelopen, zo'n 5 kilometer verderop. Vandaag hebben honderden mensen naar hem gezocht. En ook heeft de politie via sociale media in het Oekraïens opgeroepen naar de jongen uit te kijken. In Suriname heeft een man negen mensen doodgestoken. Onder de slachtoffers zijn vier van zijn eigen kinderen en een kind dat bij de buren verbleef. Ook de buren zijn omgekomen. Zij zouden hebben geprobeerd om in te grijpen toen de man om zich heen stak. Agenten hebben de vader in zijn benen geschoten omdat hij hen aanviel tijdens de arrestatie. De vader van 43 is naar het ziekenhuis gebracht en ligt daar onder toezicht van de politie. Het motief voor de steekpartij in Suriname ligt waarschijnlijk in de relationele sfeer. In Eindhoven is ruim 550 kilo vuurwerk gevonden. Het lag opgeslagen in een schuur in een woonwijk. Agenten kwamen de voorraad op het spoor na een anonieme tip. Het vuurwerk is in beslag genomen en een man van 22 uit Eindhoven is opgepakt. In een huis in Middelburg werd na een tip 45 kilo vuurwerk gevonden. Ook dat is in beslag genomen. Schaatser Femke Kok heeft een grote stap gezet naar de winst op de 500 meter bij het Olympisch kwalificatietoernooi in Tiaf. Ze was de eerste, in de eerste omloop veruit de snelste. Ze reed met 36 seconden ook een baanrecord. Daarmee hield ze ook Jutta Leerdam ruim achter zich. Leerdam revancheerde zich wel voor haar valpartij op de 1000 meter eerder op dit toernooi. Het weer steeds meer mist en het gaat vriezen. Daardoor kan het plaatselijk glad worden. Morgen in het zuiden eerst mistig, later overal bewolkt en kans op regen.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 feel you're hurting yeah, yeah, yeah, Still you choose to play the part If you let me be pure love that gold can't buy. If you take a chance, take a chance. I'll be worth the chance. het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. voulais impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I, I realize that she's really gone for good. for the night.